Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is aftellen naar volgende week zaterdag. Op die dag worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Discotheken en clubs mogen dan weer de deuren openen... en de anderhalve meter regel gaat de prullenbak in. Dan heb je vanaf volgende week zaterdag wel een coronapas nodig... voor een avondje in bijvoorbeeld de kroeg of bios. Demissionair minister De Jonge legt uit waarom. Nu we de verplichte anderhalve meter loslaten... komen er weer veel meer mensen bij elkaar. En in groepen is de kans op besmetting groter. Het coronatoegangsbewijs maakt die kans niet nul, maar verkleint die kans aanzienlijk. Want iedereen die ermee binnenkomt is gevaccineerd, getest of genezen. Op 1 november dan besluit het kabinet of die coronapas verlengd wordt. En Cristiano Ronaldo is met zijn nieuwe club Manchester United niet zo lekker begonnen aan de Champions League. De Engelsen kwamen tegen Young Boys uit Zwitserland wel nog met 1-0 voor. We kregen daarna een rode kaart en de gelijkmaker om de oren. In de blessuretijd ging het nog een keer mis. 2-1 voor Young Boys dus. En bij de McDonald's in Ochten in Gelderland kunnen bezoekers niet binnen neerploffen met hun milkshake en burger. Het fastfoodrestaurant zit dicht door een personeelstekort. Klanten kunnen wel bij de McDrive bestellen.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 Mijn dochter las dat gisteravond voor, dat bericht. Nou, we hebben tegen elkaar zitten schelden. Wat, wat, wat is dit? Wat, wat een stelletje maloten. Waarom hebben ze niks geleerd? Volgens sommige mensen had de actie van de jongens te maken met een protest tegen de coronamaatregelen.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 Eh, die ja, nummers van Wes Montgomery, de beroemde gitariste, spelen. Wes Montgomery, al in 1968 eh, overleden... maar ook heden te dagen nog een inspiratiebron voor heel, heel veel gitaristen. En eh, de Britse gitarist Nigel Price en de orgelspeler Ross Stanley over de Montgomery's Cariba hierom tot eh, eh, een soort van funky tune. Ondersteund door een eh, heel fraai strijkorkestje te vinden op Wes Reimagined. Ja, gesproken over die Wes Montgomery. Ehm, die toerde in 1965 eenmalig door Europa. Er zijn wel opnames van die liveconcerten die hij heeft gedaan. Ehm, maar daar was ook een concert voor de NDR eh, tv-studio in Hamburg, Hamburg, En die opnames zijn voor het eerst eh, ja, eh, boven tafel gekomen en gepubliceerd. Ook op vinyl met een hele goede geluidskwaliteit. En er werd speciaal een band voor hem samengesteld... met onder andere Johnny Griffin en de Britse tenorsaxofonist Ronnie Scott... en de baritonsaxofonist Ronnie Ross. En daar ga ik nu een nummertje van draaien. Het welbekende West Coast Blues met West Montgomery natuurlijk op gitaar. Thank you. geweldig nummer. Gideon Tazelaar en zijn maatje Ian Cleaver, de trompetist. Gideon, Gideon eh, Tazelaar, Gideon, uh, is een eh, saxofonist. Je hoort dus een, heel kort zijn geluid al aan het einde van het eerste uur. Die... maakte een tour, een kortstondige tour in de zomer. Aan het einde waarvan ze, in de zomer van vorig jaar volgens mij... aan het einde waarvan ze in één dag een album vol standaards opnamen... met hulp van de nodige grote Nederlandse artiesten... zoals ook eh, Benjamin Herman. Maar in dit nummer was er een glansrol voor basklarinettist Joris Roelofs. En het nummer heette Titoro en komt van het album Volume 1. Dus er staat ons nog gelukkig meer te wachten. Gideon Tazelaar en trompetist Ian Cleaver. Komen we bij heel iets anders. Een item populair tot ver buiten de grenzen van Zandvoort. ZFM Jazz Top 2021 Cover. 100% of your soul. And it'll come back twice as full. I promise you. ZFM Jazz Top 2021 Cover Up.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 And this old world is a new world, and I'm. sings Nina. Nina Simone natuurlijk. Feeling Good, ondersteund door het Metropoolorkest. Binnengekomen op plek 699 in de top 2021 cover-up jazzy covers... van grijs gedraaide nummers uit de top 2000. En dit nummer draag ik speciaal eigenlijk op aan Levi Oost-Indië... die eh, in Groningen vandaag 21 jaar oud wordt... And He Must Be Feeling Good. Voorafgegaan werd Legacy door Vincent Herring's uitvoering van het welbekende Lionel Richie Hello. Binnengekomen op plek 662 in diezelfde Top 2021 cover-up. listening to ZFM Jazz from Groovetown, Zandvoort in de Netherlands. Ja, dat was met volle kracht vooruit. Het Erik Verwij, trio, de pianist Erik Verwij. Full Force heet het nummer van deze pianist te vinden op zijn debuutalbum eh, People Flow heet het. En als hij bij jou in de buurt komt, ik zou zeggen met zijn trio, ga er nakijken. Het is een mooie combinatie van klassieke jazz, deep jazz, Latin rhythms... ook wat klassieke invloeden voor wat Wils en een eh, hele goede pianist Erik Verwij. that one look and change two lives, and it was you. You were just a little girl walking barefoot through the streets of hope in forgotten land. Once upon a time, someone turned foot through the streets of hope and forgotten Amerikaanse saxofoniste Berta Moreno. Die, die debuteerde in 2017 met haar eerste album Little Steps. Maar ze maakt een eh, grote stap met eh, dit nieuwe album uh, Tumani. waarvan je een nummer hoorde. Ehm, Christine heette dat nummer. Een afro-soul jazz album. Een heel toegankelijke versmelting van jazz, rhythm and blues, R&B... Afro- en Latijns-Amerikaanse ritmes. Met op vocalen hier Alana Cinque Berta Moreno. En die werd voorafgegaan door de pianiste um, Oren... Ehm, ben ik even zijn naam kwijt... Um, Oren Evans, of course, ja. Uh, Oren Evans, de pianiste, die speelde eh, de laatste jaren in de band van The Bad Plus. Maar daar had hij eigenlijk niet zoveel trek meer in. Hij begon zijn eigen band en daarvan hoorde je het een nummer. The Magic of Now van het album uh, nee, het album heet The Magic of Now en het nummer heette Libra. Ja, een soort van eh, eh, bevrijding voelt hij waarschijnlijk... tot hij weer zijn eigen band heeft. Ehm, ja, we zitten alweer tegen het einde van het programma, zie ik. de playlist is zoals altijd te vinden op mijn blog mijngroeven.nl. Om 12 uur staat hij erop, dus je kunt dingen nog terugzoeken. Vorige week kwam ook, eh, of ik noemde in het eerste uur al... Eh, de vermade, eh, de beroemde zangeres Sarah Vaughan. Die kwam dus vorige week aan bod. <clears throat> die had een bijnaam genaamd sessie En mm, de Manhattan Transfer, die maakte in de jaren negentig een nummer genoemd, getiteld uh, Sessie. En de belangrijkste vocalist, of een van de belangrijkste vocalisten van de afgelopen twee decennia, Kurt Elling, die maakte daar een heel funky ehm, nummertje van op zijn nieuwe album Super Blue, bijgestaan door de gitarist Charlie Hunter, Kurt Elling en Sassy. I really wanna flip your lid. Step up and give a listen to the singer. Ever square, say a prayer. When money stiff, she'll make it on a riff. She turns a major into minor, cool. All over town, she is renowned. Woman, the crown jewel of sound. that says he's on a hippo trip. Rhythm she can chop it to a stinger. Blows insane, that's her lane. She keeps it loose, a ballad or a Ten thousand hours on a thousand geeks, Taking the crown uptown or down, she's the baddest around. She's blazing, simply amazing She's blazing shit is there a reason Vibrations of brain invasion. Her phrasing's just like a saxophone. Working in the daytime, jamming every night. over changes that would give most cats a fright. People call her sassy. sings her blues. You know what she's going through. just like a saxophone. Watch Sassy take another swing. Now she's getting people with the people. Cigarette, final set. Don't wanna miss a prelude to a kiss. Even the trumpet player's smiling now. She's walking the line, cutting in rhyme. She is divine all the time. Working in the G time, jamming every night with the fellas till she's ready to ignite. People call her sassy, cause she knows her mind. She became a living legend from songs she redefined. Kurt Koert Elling hoorde je met zijn uitvoering van Sessie een ode aan die legendarische zangeres Sarah Vaughan. Ja, nog een minuut of eh, vijf geloof ik te gaan. We zitten aan het einde. We've almost come to the end of the program. The playlist you can find on my blog mijngroeven.nl Stay tuned to ZFM. There's more than Formula One to Zandvoort, ZFM Jazz in particular. And yeah, if you think about funk, then you think about New Orleans. Ja, New Orleans en de funk, dat is natuurlijk een geweldige combinatie. En er was ooit een band, The Meters. Helaas eh, bestaan ze niet meer, maar een van de meest legendarische funkbands. En daarin zat de bassist George Porter. En he's still going strong, die George Porter. Portner. George Porter en zijn Running Partners heet het. En hij heeft een album uit. Ja, er zit van alles in. Jazz, funk, eh, rock, pop. En ja, om een voorbeeldje ervan te geven... draai ik nu Spanish Moss. George Porter. Porter en zijn Running Partners. Dat was het voor vandaag.